Kees Groot met het NOS-journaal. De volgend jaar weer op 1 juli gehouden. De dag waarop in 1863 een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Dat is de organiserende stichting overeengekomen met een groep Antillianen en Surinamers die boos waren over de herdenking van dit jaar. Die werd gehouden op 30 juni, met de dag daarna als feestdag. Tijdens de herdenking in Amsterdam brak er oneenigheid uit tussen twee groepen. Burgemeester Van der Laan en ex-profvoetballer Clarence Seedorf moesten de ruzie sussen. Het nu bereikte akkoord is voorlopig alleen voor 2017 geldig. De staat brengt opnieuw een deel van ABN AMRO naar de beurs. 7% van de aandelen gaat in de verkoop. Tegen de huidige koers zou de staat daarmee ruim 1,4 miljard euro ophalen. Particulieren kunnen niet inschrijven op de aandelen. Ze worden vannacht via een versnelde procedure aan grote beleggers als pensioenfondsen verkocht. Door de uitgifte wordt het belang van de staat in ABN AMRO teruggebracht tot 70 procent. Een volgend kabinet zal meer geld uitgeven aan defensie, welke partijen ook een coalitie vormen. Bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer bleek dat bijna alle partijen vinden dat er de afgelopen jaren te veel is bezuinigd. Minister Hennis denkt dat er in totaal 2,3 miljard euro nodig is om het leger weer op orde te krijgen. Er heerst topdrukte bij hypotheekaanbieders en bemiddelaars. Mensen willen nog snel een hypotheek afsluiten of oversluiten... omdat ze denken dat de tijd van lage rentes voorbij is. Sommige aanbieders hebben inderdaad de rente verhoogd voor het eerst in jaren. De Rabobank denkt dat mensen niet alleen door de renteverhogingen nu aanvragen doen. Ze komen ook omdat het maximale leenbedrag volgend jaar omlaag gaat. Het weer, de buien trekken naar het zuiden weg. Vannacht klaart het vooral in het noorden op. De minima liggen tussen 3 en 11 graden. Morgen is het wisselvallig en ongeveer 11 graden. Morgenavond stevige buien met onweer en zware windstoten. Dit was het en. Goedenavond luisteraars en tot 12 uur weer eh, heerlijke easy listening muziek. Muziek om even lekker bij te komen van de dag. En om je voor te bereiden op het komende weekend. Want eh, ja, het is morgen alweer donderdag. En dan kan je er donder op zeggen dat het eh, overmorgen vrijdag is. Dit is uh, met Shepherd Moon. Ik begin heel vaak Eppenvloed ermee... En vanavond laat ik het hele nummer een keer aan u horen. met Shepherd Moons. 2009, daar dateert het eh, album van. We gaan eh, luisteren naar de Searchers. En eh, die hebben het erover dat zij niet verder kunnen leven zonder jou. I don't want to go on without you. Goud van oud. uit de jaren 60, eind jaren 60. The Searchers met eh, I Don't Want To Go On Without You. Zonder jou wil ik niet verder. Een kus en een knuffel krijgt u van me. Eh, nou, niet van mij hoor. Hans Vermeulen gaat dat voor u zingen. En het is eigenlijk een eh, Nederlandse vertaling van het nummer Butterfly Kisses van Bob Carlyle. Maar Hans Vermeulen zingt dat prachtig. En wie is Hans Vermeulen? Nou, die kent u natuurlijk van de Sandy Coast.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 Maar wat wil ik nog meer dan van haar touwen? Ik weet dat alles anders wordt, maar wat zal ik ze missen? Elke kus, elke knuffel en eerlijk zei het net al, eh, bekend van Bob Carlyle, eh, Butterfly Kisses... en nu vertolkt door Hans Vermeulen, de zanger van de Sandy Coast... een kus en een knuffel. Nou, hij zong natuurlijk in het verleden heel vaak eh, in de Rainbow Train... samen met Anita Meijer. The Alternative Way is een bekende hit van ze. maar Anita zingt natuurlijk ook prachtig solo. Het is over. En dit komt dan uit het programma De Beste Zangers van Nederland. op een stoel, vertel ik dat ik niets meer voel. Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou. Er is een andere vrouw, het is niet dat ik niet van je hou. Oh. allemaal eh, niet helemaal de geluidskwaliteit die ik hoopte. Je hoort niet meer bij mij. Je hoort niet meer bij mij. Schrikkend op je bed, tranen vol met kwaad. Dat ik jou verlaat. Je zegt ik wil dat je nu gaat. Ik pak mijn jas En met een zacht gesnee geef ik je mijn laatste blik. uit de beste zangers van Nederland. Anita Meijer met Het is over. En ik dacht even dat het, eh, eh, de geluidskwaliteit niet helemaal optimaal was. Maar dat bleek aan mijn koptelefoon te liggen, luisteraars. Want het snoertje is een beetje, beetje stuk, denk ik. Nou goed, in ieder geval, u heeft het thuis allemaal mooi kunnen horen. We gaan eh, genieten van Enigma. En daar kom ik op omdat ik gisteravond eventjes naar Mar Music luisterde. De zender van Marius van Buringen in het Verredenia in Spanje. En Marius draaide iets van Enigma. En dat is Amen. Nou, zeg ik er tegen. I'm out on a new road in search for a land with no name. And I never look back as I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. Ah. go is calling my name. midden zijn. Dan gooi ik het Ave Maria er ook nog maar even achteraan. Uh, het is niet echt een kerstlied, je zou het wel eh, denken eigenlijk. Maar het wordt zo mooi gezongen door Karen Carpenter. in de kerststemming zo op de woensdagavond de 16e november. We gaan eh, genieten eh, en luisteren naar eh, Agneta uh, Veldskog. En u kent haar natuurlijk van ABBA. I can't believe it's real Geldskok. En die kent u van ABBA. I should have followed you home. You don't have to say you love me. Just be close at hand. Oftewel, je hoeft me niet te zeggen dat je van me houdt... als je maar in de buurt blijft. I you. Nee, dat gaan we even overdoen, want u moet de plaat helemaal horen. En eh, ja, als ik dan de schuif niet op tijd openzet, dan eh, ontbreekt het begin. Dat mag niet. Het is een mooi nummer, wat ook werd uh, vertolkt natuurlijk door Dusty Springfield. Maar dit is dus Shelby Lynn. When I said I needed you You said you would always stay It wasn't me who changed but you And now you've gone away Don't you see that now you've gone and I'm left here on my own? That I have to follow you and beg you to come home. No, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. And believe me, I will never tie you down. left alone with just a memory. Life seems dead and so unreal. There's nothing left but loneliness. There's nothing left to feel. No, you don't have to say you love me. Just be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. And believe me, I will never tire you. say you love me. Oh, just be close at hand. No, you don't have to stay forever. I will understand. Believe Shelby Lynn. Prachtige uitvoering van You Don't Have To Say You Love Me. Bekend onder meer van Dusty Springfield. Dan Seals, van het duo Seals Croft... is ook zo'n zanger die ik zo graag eh, luister.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 If I had only one friend left, I'd want it to had only one friend left, I'd wanted to had only one friend left, I'd to be you. Prachtig nummer vind ik zelf. Dan Seals was dat met eh, One Friend. We gaan eh, luisteren naar uh, Trisha Yearwood. En zij zingt over de nachtegaal. Yesterday op zich al een Nightingale. maar dat geldt ook voor Nora Jones. Nightingale, sing us a song of a love Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't ask? I don't know which way the feather falls if I should blow. over een nachtegaal. Nightingale, dit keer vertolkt door eh, Nora Jones. Ja, Leonard Cohen, eh, onlangs overleden luisteraars. En men zegt dat hij dat allemaal voelde aankomen... en eh, ook nog een album heeft opgenomen met een bijzondere titel... You Want It Darker. En van het album de titelsong, Leonard Cohen. dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. magnified, sanctified be thy holy name crucified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. same. There's a lullaby for suffering. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hineni. overleden. Canada was in diepe rouw de afgelopen weken. Eh, na aanleiding van dat trieste gebeuren. Ja, steeds meer bekende mensen overal ter wereld ontvallen ons. En dat is eh, inherent aan de leeftijd ook. Want de man was al oud. Ik meen al tegen de tachtig. Maakte nog steeds muziek en ging ook nog steeds op tournee.